Het hoogste Franse rechtscollege besloot eerder vandaag dat artsen mogen stoppen met het kunstmatig voeden van de 39-jarige man. Hij liep vijf jaar geleden zwaar hersenletsel op bij een verkeersongeluk. Sindsdien verkeert hij in vegetatieve staat. De vrouw van Lambert wilde dat haar man kan sterven, maar zijn ouders zijn het daar fundamenteel mee oneens. In het Brabantse Den Hout zijn 18 vaten met drugsafval gevonden. Een voorbijganger zag de vaten liggen en waarschuwde de politie. De vaten zijn weggehaald en worden nog nader onderzocht. In de afgelopen maanden zijn in Brabant al vaker vaten gevonden. Meestal zat er afval van de fabrikage van synthetische drugs in, zoals ecstasy. Bewoners van de Amersfoortse wijk waar pedoseksueel Sietsen van der Vee is komen wonen... eisen dat Van der Vee de stad verlaat. Ze geven de burgemeester een week de tijd om dat te regelen. Van der Vee is vorige maand op eigen initiatief in een flat in Amersfoort gaan wonen... pal boven een kinderdagverblijf. Omdat hij zijn straf heeft uitgezeten... zijn er volgens de gemeente Amersfoort geen voorwaarden verbonden aan zijn komst. Het weer, het is overal droog vannacht en het wordt 8 graden.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 Bronnen melden aan de NOS dat het DNA dat in het weefsel is aangetroffen... overeenkomt met dat van de vermiste Amersfoortse. Beide vermiste vrouwen zijn dus omgekomen in de jungle in Panama. Eerder bleek al uit laboratoriumonderzoek dat weefsel was gevonden van Lisanne Froon. De familie van Kremers is ingelicht. Kremers en Froon werden sinds 1 april vermist. Ze waren gaan wandelen in de buurt van de stad Boquete. De Amerikaanse JSF vliegt weer. De gevechtsvoestellen werden aan de grond gehouden nadat brand was uitgebroken in een van de vliegtuigen. De oorzaak daarvan is nog onduidelijk, maar het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat het een losstaand incident was. De andere straaljagers kunnen daarom gewoon...